met het NOS-journaal. Er komt toch geen verbod op het afsteken van rotjes rond oud en nieuw. In de Tweede Kamer is de meerderheid niet overtuigd van het effect van het uit de handel halen van knalvuurwerk. Behalve de ChristenUnie is geen enkele regeringspartij enthousiast over een rotjesverbod. Achter de schermen is vandaag overleg geweest met de coalitiepartijen en de twee verantwoordelijke ministers van Veldhoven van Milieu en Grapperhaus van Justitie. Daarbij is afgesproken dat het kabinet moet nadenken over een andere aanpak om de veiligheid rond oud en nieuw te vergroten. De voorman van No Surrender uit Emmen mag in voorarrest een oude celstraf uitzitten. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een straf van zes weken voor rijden zonder rijbewijs. Nu zit hij in voorarrest voor afpersing, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. Het is ongebruikelijk dat een verdachte het voorarrest gebruikt voor het uitzitten van een oude straf. Als hij van de nieuwe feiten wordt vrijgesproken hoeft hij definitief niet meer de cel in. Veel Fransen staan vandaag stil bij de dood van Mireille Knol, de Joodse vrouw van 85 die vrijdag werd vermoord, waarschijnlijk omdat ze Joods was. In Parijs en andere steden zijn er stille marsen waarin vele duizenden mensen meelopen. Voorlopig komt er geen wet voor een maximaal geluidsniveau in cafés, clubs en andere openbare gelegenheden ministerie van Volksgezondheid zegt eerst in te zetten op het verbeteren van al bestaande afspraken met uitgaansgelegenheden. Het RIVM adviseert dat muziek in openbare gelegenheden niet harder dan 102 decibel moet zijn. En voor jongeren onder de 16 zou die norm nog lager moeten liggen. Festivals en poppodia houden zich aan een plafond van 103 decibel. Jan Siebelink schrijft volgend jaar het Boekenweekgeschenk. Dat heeft de stichting CPMB bekendgemaakt in De Wereld Door. Siebelink noemt het de bekroning van ruim 40 jaar schrijverschap. en zegt dat hij nog niet weet waarover hij gaat schrijven. Het weer. De regen trekt vanavond via het oosten het land uit.